maar pas frappant in een provinciestad. Annemie, Annemie, hé die kleine schat, het haar lief, maar dat komt een beetje water bij. Annemie, Annemie, is geknipt voor mij, omdat zij gehamsterd heeft niet van liefde leed. Annemie, Annemie, heet sardientjes en biscuit. Annemie, Annemie. Kindje, bent jij de vrouw die me past? Ik heb je lief om je volle provisiekast. Jij bent geen blonde vee, maar je zee lijkt een pielhonnebon. Maar je kijkt niet zo nauw op een suikerbon. Jij kleedt niet het game, maar hebt toast empathie. En daar haal ik de vrede wel mee. Je hebt geen jij bent niet een muzikaal zoals ik. Maar bezit een balrij en gehakt in blik. me niet blasé, maar heb boter voor twee. En daar ik de vrede wel mee. Annemie, Annemie, ik krijg prikkels ik je zie. Anemie.